De Europese Commissie is van plan de salarissen voor het eigen personeel met 3,7% te verhogen. Maar volgens Nederland is dat in crisistijden niet gepast. Het salaris van een Europese ambtenaar is gekoppeld aan de loonontwikkeling in afzonderlijke landen in het voorafgaande jaar. De Europese Commissie zegt dat de stijging van 3,7% daarmee in lijn is. Nederland is samen met onder meer Oostenrijk en Letland tegen de loonsverhoging. Ze beroepen zich op een juridische clausule waarbij in tijden van economische crisis een minderheid een voorstel kan blokkeren. Volgende week wordt de kwestie besproken door EU-ambassadeurs. Minister Eurling staat positief tegenover het idee om supersnelwegen aan te leggen. Dat zijn wegen waarop het doorgaande verkeer geen last heeft van in- en uitvoegend verkeer. Het doorgaande verkeer kan dan op de binnenste banen sneller doorrijden en het lokale verkeer kan van de buitenste stroken gebruik maken. Gisteren kwam het CDA met dit plan en eerder stelde de VVD het al voor. Volgens Eurlings past het idee goed bij de aanpak van het kabinet. Hij zal later concreet uitwerken waar supersnelwegen kunnen komen. De aandelenbeurzen in West-Europa zijn flink lager gesloten. In Amsterdam, Frankfurt, Londen en Parijs lieten de indexen dalingen van meer dan 3% zien. Vooral de financiële aandelen deden het slecht. Belangrijkste oorzaak zijn de problemen in Dubai, waar een investeringsmaatschappij in de problemen is geraakt en een schuld van ongeveer 80 miljard euro heeft. Beleggers zijn bang dat dat de bank in Europa veel geld gaat kosten. Verder is Wall Street vandaag dicht vanwege Thanksgiving. En was er dus geen nieuws uit Amerika waarop de Europese beurzen zich konden richten. Ook vragen beleggers zich af of het broze herstel van de economie van de laatste tijd blijvend zal zijn.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 Want de afgelopen drie weken zijn we, ja, zijn we overdonderd door drie topbands. Allereerst Project D, de week daarna 21 Gun Salute en vorige week She Special. Welkom, donderdagavond, jouw plek voor de echte muziek. Zoals Chef Special van vorige week, dit is Deadline. Oh yeah. I've been thinking about those times that we didn't need them, ups and downs just to come around, and I, I've been thinking about those times that we made friends uh, just by shaking hands, I, I was thinking about those times that my energy was all I ever need. All that representing me, staring at the white page, hoping that it might change. Deadlines become my headlines they're in my way. My quality time with all the time was always fine. Now it's like I'm hunting for something stuck in my mind and I just can't understand. Given some of the facts, we was always down to business, right? No matter what the cost, no matter what the cost, no matter what the next day was bringing, had some consequences for my eyes. We be watching them on the sunrise and it won't surprise. Long time writing, we will call it a night. And yo, my pen still, damn, I was holding them tight. But yo, there's not a tip stressed stress about right. And father time said, oh, hell no, chef. Cause we did alright. The next time I come by, we'll let Dumbo flop. Now it's time to boogie home, dude. I'm pretty tired. You enjoy that glimpse of your life, spitting sunrise. Gotta ride a little bit more. That what you people in this life, day by day, they be changing. I turn my head for one sec, look back, shit is fading. Can't keep up the they keep on rearranging. Now tell me, yes, I'm missing out if not participating to that all day bullshit. Let's ball play through it. I'll dribble and I'll pass it if you feel it. I'ma do it if you have it. Shoot it. Pop shit is stupid. Never blame the ball if it's lacking on your movements. Now peace of mind isn't easy to find. That if you feel like those days are busy stealing your nights, and if you feel like those nights really need you to write, and if I sleep every night, I'll be sleeping for life. You feel me? He's let me dream of days, and I will live a nights. Don't wanna hear me say. I didn't have the time. I got a record up the oven and that's something. Ain't nobody stopping that, stopping that from coming. I gotta write a little bit more. Style what you waiting for. Cause I don't know. Hey, yo, I think it's time to give it a go. What side you take? more I got. Hey, gotta write a little bit more. Stop what you waiting for. Cause I don't know. Hey, I think it's time to give it a go. What's that you take me for? I don't know. No, I don't. Da-dum, da-dum, da-da-da-da-dum. I've been thinking about those, those times. Ba-ba-ba-ba-dum. Swedish. Oh nee. De chef special. Dit vandaag trouwens. <laughs> In het patronaat. Chef Special presenteert vandaag hun welberoemde vlees-EP. Die ze vorige, vorige week aan ons gepresenteerd hebben. Prachtige EP. Als ik het zeg ik het zelf. Vooral het nummer Collars. Het eerste nummer. Heeft een hele, ja, hele bekende... Of een hele, ja, hele lekkere basteun erin. Dat is echt heel grappig. Eventjes... Uh, oh, daar gaat er trouwens de muziek. Even een kleine review van de afgelopen platen die wij hebben gedraaid. Allereerst draaiden wij... Het eerste nummer was In Flames met Cloud Connected. Daarna draaiden wij een plaatje die ik <laughs> helaas ben vergeten. Oh, dit is echt slecht. Gaat lekker, hè? Gaat lekker. Ja, ik ben dat trouwens zo. Echt, jongen, alle techniek knalt eruit. Ah, zo. Oh ja, daarna... als je nou stil blijft zitten, dat werkt. Ja, jongen, ik ben zo druk, want ik heb er zo zin in vandaag. Want ik heb echt prachtige, ja, prachtige muziek klaarstaan voor iedereen en lekker spelen en zo. In ieder geval, daarna kwam Chef Special met Deadline. En wat ertussen zat, ah man, nou, laat maar. Het gaat niet, het gaat niet komen, denk ik. Dit is in ieder geval eh, een ander beentje wat we hadden gehad. Drie weken terug. Dit is Project D met Angry Me. Oh yeah. Dit, is echt, dit was goed trouwens in de uitzending. ja, maar ik hoor nog niks. Hebben een beetje klachten over gehad toen. Wist je nog? Ja. Hé, ik hoor een toon. Nou, nog harder. Hij komt vanzelf. Oh yeah. Back to Prom. En daarvoor, moet ik zeggen, was het beste... Nou, beste, ik vond het persoonlijk het beste beentje van de drie. Project D met Angry Me. En nou, vanaf ik vond het niet. Vanaf nee, Vanaf ik nu vond niet. gaat alles goed. Absoluut niet. Wat? We gaan discussie houden. Jawel. Wat vond jij de beste van de drie? Gaan we, eh, laten we even reviewen. Chef? Chef, chef, ja. En uh, eh, 21 Gun Salute? Nee, nee. Ik vond Chef eigenlijk het best. Oké. als we een beetje cijfers aan de bands moeten hangen. Wat geef jij Project D? Hmm, weet niet. Wel een uh, eh, 8, ja. Een 8? Ja, ik vond, wel, ik vond het wel goed, maar ik vond... Ja, ik ga, ik ga geen bands dat is niet mijn werk. Ja, oh, absoluut ons werk. 8,5 nee, nee, dat is niet mijn werk, dat is jouw werk. 8,5 voor Product D. Dames en heren, mag ik een groot applaus. Ze hebben een 8,5 verdiend. Nee. Goed, gaan we naar 21 Gun Salute. Speelde niet live in de studio, maar speelde wel keiharde hardcore op de ether. Ja, dat is dus hem niet helemaal mijn stijl, hè? Dat hele harde, harde hardcore. Ik gaf 21 Gun Salute een dikke 8. En nou onze lounge Back to the Summer Band, die vorige week stond. En trouwens vandaag in het patronaat speelt. Ga er niet heen, luister ons programma. Wat gaf jij Share Special? Share Special vond ik 9. Ik vond het echt wel goed. Zo zullen we het gewoon eerlijk doen. Een 8,5. Nee, nee, nee. Hey, mijn, mijn, mijn stem telt zwaar dan jou. <laughs> Ehm, over bands gesproken. Ze staan vandaag in het patronaat. Ehm, andere bands toeren ook nog wel eens. Muse bijvoorbeeld. Die heeft afgelopen eh, twee weken geleden in Ahoy gespeeld. Een spetterende show in Ahoy. Daar gaat er een biertje Oh nee, een, een heerlijke energy drink. Ja, twee weken geleden, beetje energie op de Twee weken geleden speelde in ieder geval Muse in, het, eh, in de Ahoy. Een geweldige show met flatgebouwen, ehm, met eh, stijgende pilaren. Maar ze hebben aangegeven om aankomende zomer weer terug te, terug te gaan terug te komen in Nederland, dan spelen ze gewoon in het Goffertpark. En ik hoop dat ze dan dit nummer ook spelen hoor. Muse, Night of Sidonia. just fight to survive. No one's gonna take me alive. The time has come to make things right. jazzmomentje in de metal. Speciaal voor een gast die hier speciaal er is. Ze noemen deze band de progressiefste metalband die er is. Het is natuurlijk niemand anders dan de koningen van de prog. Dream Theater. Met The Roots. Of All Evil. Speciaal voor het jazzprogramma die, die hun website heeft gelanceerd deze week. Applaus. Deze is speciaal voor jullie jongens. Het jazzprogramma van ZFM. Dream Theater. in de meest metalachtige vorm die je kan eh, verzinnen. Ik wou zeggen, want eh, echt eh, jazzy, zoals op de zondagmorgen jazz voor onze David hier. David. Nou, dit is wel weer Je mag nu even bij het best beluisterende programma van ZFM Zandvoort... mag je even schaamteloos reclame doen over jouw product. Ja. <laughs> Over mijn product nog wel. Ehm, mijn product is de... Ja, dit was, dit was niet, niet de jazz die we zondagochtend draaien hoor. Niet? Nee, nee, nee. Dan is het, dit is nou het gaat er wat rustiger aan toe. Oké, maar stel je voor, dit is even jouw programma. Ja. We gaan het nu even helemaal anders doen. Jingle uit. We gaan het even helemaal anders doen. Het is jouw programma. En deze plaat heeft gedraaid. Dit is Dream Theater. Ja, ja, met The Root of All Evil. Stel je voor, dit is een jazzplaat. Wat kunnen mensen van jouw presentaties verwachten? Go! Kon nog maar af. Kon nog maar af. Ja, ja. Nee, maar... ehm um... de, de, Root of All Evil van... Dream Theater. Dream Theater. Jezus man, je kan het niet eens uitspreken. Wat is dat man? Dream Theater. In ieder geval Dream Theater. Ik heb trouwens een nieuwtje over Dream Theater. En ik denk dat dat de fans heel erg blij maakt. Ik weet zeker één fan. Dream Theater maakt de track voor de aankomende God of War game nummer 3. Uh, eh, de band is opgetrommeld om het eh, najaar of in de volgende januari te gaan beginnen met het schrijven van de soundtrack van de God of War thema. Soundtrack van, eh, van God of War, ja. Ze vragen om ruige, harde, progressieve, rare muziek waar je goed bezig kan slachten. En ze hebben Dream Theater gevraagd en Dream Theater was verheugd dat zij graag dat willen doen. En daarom maken zij de nieuwe track van de nieuwe God of War game. En straks meer informatie over deze band. Dit is Plog Party met Song of Clay Disappear. Het heeft iets met solo te maken. Afgelopen zomer nog gezien op het mooie festival Blowlands Block Party met Songs of Clay. Wat is er nou aan de hand met Block Party? Block Party is een beetje eh, hun, hun, hun creativiteit is op. Ze hebben afgelopen zomer al bekendgemaakt dat ze een tijdje een pauze gaan nemen om eh, hun creatieve perspectieven weer bij elkaar te brengen, zoals dat eh, ze zelf noemden. Alleen de zanger, die is een creatieve workaholic en die blijft maar doorgaan. Die heeft dus niet zelf aangekondigd, maar er is aangekondigd dat hij een soloplaat gaat maken. Kelle Okerekke, wat de naam, die gaat een soloplaat maken. De zanger van deze band, Block Party. En de volgende band, die, oh, de volgende band gaat ook heel hard optreden. Misschien wel op de grote festivals van aankomende zomer. Het is in ieder geval een van de superbands die op dit moment staan. Dat zijn de Damn Crooked Vultures, wat we in het tweede uur gaan draaien. Maar ook een nieuwe band komt eraan met Eric Clapton. En nog eentje van, de, nog eentje van Led Zeppelin, ongeveer de heer Page, komt later in de uitzending. Nu eerst een andere supergroep, The Dead Weather met Jack White van de Stripes. de supergroep van White Stripes, Jack White. Dead Weather, I Cut You Like a Buffalo. De een van de, groepen, nou ja, een van de supergroepen dus op dit moment. Samen met een paar van Queens of the Stone Age erin. En ze hebben een album uitgebracht door eh, Hoorhound. uh, En eh, dat blijkt heel goed te gaan in het alternatieve circuit. Vandaag dat wij hem ook draaien. Maar eh, wil jij nog de groeten doen aan je moeder? Want we hebben luisteraars, dat kan alleen familie zijn. al onze al onze één luisteraar. Hallo! Weet ik veel. Het is hartstikke leuk dat we luisteraars hebben. Ja, Kunnen ze genieten. Hun muziek, wow. hun muzieksmaak verbeteren. Kijk. En dat doen we natuurlijk ook met de volgende band. Straks, volgende uur, beloof ik je. Damn Crooked Vultures. En nieuws, straks nog. Nieuws over een andere Superman. Iets met Jimmy Page dus en Eric Clapton. Maar eerst de legendarische gasten die eind januari in Hama staan. De Bijlmer Bierschuur in Amsterdam. Dropkick Murphys! Last night as I lay dreaming of pleasant days gone by, my mind was bent on rambling to Boston. I did fly. I stepped on board a vision and I followed with the wind when next I came to anchor at the rocks on Fairmount Hill. It was on the 20th. first and only love. She's as white as any lily and as gentle as a dove. She threw her arm around me, saying, Andy, I love you still. Oh, she's one Miss Bay. Dropkick Murphys met de Paramount Hill. En 2010 komt die, komen ze weer met een nieuw live album, Live of St. Patrick's Day. Maar, maar, maar, ze hebben toch al een album uitgebracht van Live St. Patrick's Day? Klopt, in 2002 hebben ze dat al gedaan. Nu doen ze het weer met een hele andere setlist. Komt aankomende show, aankomende toeren, gaat die day gereleased worden. Live St. Patrick's Day 2009. Marcus, gozer. Ja. We gaan het tweede uur gaan we straks in. En dan gaan we het hebben over de Rob Akdo Awards. Ja. Gaan een paar interviews draaien. Ja. Ehm, display gaan we draaien. Wat vond je daarvan? Display, de winnende band. Klopt. Nou ja, ik wil ze eigenlijk een keer goed horen. Want het klonk echt op Rob Akdal klonk het brak. Brak. En, ja. en Tess? Tess, ja was leuk. Tess was leuk? Ja. En de laatste die wij... Eh, nee, dat waren ze eigenlijk. Die, deze twee gaan wij eh, deze week draaien. Volgende week komen de <laughs> laatste twee. En dat is Emmerich Co. En dan moet ik even spieken. De, laatste die we gaan draaien volgende week. Hou je nog van mij te goed. Verrassing. Haha. Hebben we volgende week eigenlijk alweer een bandje in de studio? Iets van... Eh, we zijn aan het praten met een paar bandjes op dit moment. Ehm, we zijn met een hardcore band aan het praten. Dat gaat iets hard. Bring the blood on the dance floor. En we hebben alle, alle zesde beentjes van eh, de afgelopen Robacta eh, voorronde nummer 1 hebben gecontacteerd. En we hebben misschien spoedig nieuws. Laatste... Nou, we hebben nog een beetje tijd over om, eh, om niet dit nummer te draaien. Dus we moeten nog eventjes twee minuten vol met een nieuwe jingle en patronaatnieuws. Vond mijn jingle leuker. Ik vind deze leuk. Het moet soms een beetje vernieuwen, hè? Patronaat. Nieuw programma is weer bekend deze week. Eh, deze week kan je onder andere genieten van... Van Velsen, huh? Ja, Van Velsen staat vandaag in het patronaat. En Chef Special natuurlijk in de kleine zaal. Ik vind dat persoonlijk vind ik Chef Special leuker. Daarna komt morgen De Staat in het programma. De Staat, daar ga ik heen. Kan je live verslag van krijgen volgende week. Daarna speelt ook Pendulum een DJ-set die dag. Daarna... Ah, kom maar met je andere jingle, kom maar. sommige tradities moet je gewoon niet doorbreken. Oké, <laughs> oké, je hebt wel een beetje gelijk. Oké, de staat komt dus aankomende... Ja, komt dus vrijdag. Morgen komt ook Pendulum. 4... Ja, 4 ja, december komt zwart licht. De hiphoppers van Lowlands. Dat Iedereen kent een beetje als wit licht, als Marco Borsato. Eh. Nee, nee, nee. Ze zijn echt dikke, dikke zware hiphop in het patronaat. Eh. Oké. Samen met het Anti-Pop Conservatorium. Zo, doet u maar een naam. Dat zijn eigenlijk een paar de leukste dingen die aankomende tijden een patronaat gaan verschijnen. Je kan ook, je kan ook naar de 25 jaar patronaat. Dat is in de Egelantiers een theatergroep. Helaas is ze uitverkocht, maar het gaat over de 80s. In die 80s, de 80s. Ja, ik kan het niet laten. Eh, eigenlijk, hè? Ja. Eigenlijk zou aankomende zondag gewoon Finlisi staan in het patronaat. Helaas is het afgelast door redenen van de band zelf. Helaas, helaas, helaas. Dus wat is het programma? Het belangrijkste is eigenlijk aankomende week de staart. Dat gaan we in de tweede uur ook draaien. Maar eerst hier het laatste nummer voor het einde. Megadeth. Oh yeah, we gaan hem hard zitten. Harder. Ja, stop, stop, stop, stop. Je zit weer niet op te letten, hè? Ga eens in de hoek staan. In de hoek. Zo. Dan blijft het wel erg stil, hè, als ik in de hoek sta. Ga eens in de hoek staan. Blijf op die knop af. In de hoek. Zo. En nou een plaatje. Tot de tweede uur!